Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Ecuador is opnieuw een presidentskandidaat beschoten. De schietpartij vond plaats tijdens een campagnebijeenkomst van Daniel Noboa Azin... in de buurt van de stad Guayaquil. Volgens een partijgenoot is de presidentskandidaat ongedeerd gebleven. Vorige week werd presidentskandidaat Fernando Villavicencio vermoord bij een schietpartij. Hij wilde corruptie en georganiseerde misdaad in Ecuador hard aanpakken. De presidentsverkiezingen van Ecuador zijn zondag. Op een industrieterrein in Geleen is een ammoniaklek ontstaan. De brandweer heeft waterschermen opgezet om de verspreiding van ammoniak te voorkomen. De bedrijfsbrandweer van industrieterrein Gemelot zoekt naar de bron van het lek. Volgens een woordvoerder gaat het om een gevaarlijk lek... maar is nog niet duidelijk of het een gevaar vormt voor de omgeving. Wel is de snelweg A2 vanwege het lek tussen knooppunt Kerensheide en Urmond... in beide richtingen afgesloten. Vrachtschip Jozef Schulte is aangekomen in de territoriale wateren van Turkije. Het vrachtschip vertrok woensdag uit de haven van Odessa in Oekraïne... waar het zo'n anderhalf jaar geleden strandde door de oorlog. Op het schip staan ruim 2000 vrachtcontainers. Het is het eerste schip dat gebruik maakt van de corridor die door Oekraïne is ingesteld. Rusland heeft niet gezegd of ze de corridor respecteren. Turkije gaf gisteren nog een waarschuwing af aan het Kremlin nadat een ander vrachtschip werd beschoten door een Russisch patrouilleschip. In de VS heeft een vrouw bijna 22 jaar cel gekregen... voor het versturen van een brief naar het Witte Huis... met daarin een dodelijk gif. Dat gebeurde in 2020, toen voormalig president Trump nog aan de macht was. De dreigbrief was voor hem bedoeld. De Canadese vrouw noemde Trump in de brief een lelijke tiran en een clown. De vrouw kon worden opgepakt omdat haar vingerafdrukken op de brief werden gevonden. Het weer bewolkt, maar het blijft droog. Het is rond de 16 graden. Morgen, morgen begint bewolkt. In de middag komt de zon steeds vaker voor. Het wordt dan 24 tot 30 graden.